Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Iraanse regering meldt dat de onderhandelingen met de VS doorgaan... ondanks hun meningsverschillen. De landen praten over een definitief eind aan de oorlog in het Midden-Oosten. CNN meldt dat de opening van de straat van Hormuz het grootste struikelblok is... Volgens Iran hebben de delegaties van de VS en Iran 14 uur lang gepraat. Komende dag gaan de gesprekken verder. Amerikaanse president Trump zegt dat het hem niet uitmaakt of er een akkoord wordt bereikt. Hij zegt dat Iran op militair gebied verslagen is en dat de VS heeft gewonnen. De vier astronauten van de maanmissie Artemis 2 noemen hun maanvlucht een emotionele ervaring. In een persconferentie vertelde een van de astronauten dat de lancering voelde als de grootste droom. Maar eenmaal bij de maan wilde hij terug naar familie en vrienden. Het is bijzonder om mens te zijn en, op de en om op de planeet aarde te zijn, zei hij. De Artemis 2-bemanning ging vorige week de ruimte in en vloog om de maan. De astronauten waren op hun missie verder van de aarde verwijderd dan mensen ooit zijn geweest. Bij de brand in een flat in Almelo zijn acht woningen onbewoonbaar geraakt. De brand brak afgelopen dag uit in de kelder van het gebouw. Over de oorzaak is nog niets bekend.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 suddenly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 happen again you give same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 I keep your of you alone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 it's midnight going out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 You've had things in your heart that have torn you apart. I know you've been safe on your own, but together we're strong because it's love that I feel whenever you're holding me. I'm feeling passionate.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 想你。 van Zandvoort. Dit is ZFM. staring on Mélo La porte est claquée. Jorel est barré.